In heel Italië is op verschillende plaatsen een minuut stilte gehouden. De militairen werden gedood in Kabul toen een man zichzelf opblies bij het Italiaanse konvooi dat onderweg was naar het vliegveld. Niet eerder verloren de Italianen in Afghanistan in één keer zoveel militairen. Veel Italianen vinden dat het land zich moet terugtrekken uit Afghanistan, maar de minister van Defensie ziet geen aanleiding om de missie te beëindigen. Italië heeft ruim 3000 militairen in Afghanistan. Het alcoholmisbruik onder Nederlandse tieners is ook dit jaar fors toegenomen. Dat concludeert kinderarts Van der Lely. Hij opende drie jaar geleden de eerste alcoholpolie in Delft. Daar zijn het eerste half jaar al 34 jongeren met een alcoholvergiftiging binnengebracht. Precies evenveel als in heel 2008. Ook in andere alcoholpolies is een stijging te zien. Fractievoorzitter Peter van Heemst stelt zich niet beschikbaar als lijsttrekker voor de PvdA in Rotterdam. Volgens Van Heemst is het belangrijk dat de partij met een fris gezicht komt. Hij vindt dat er binnen de PvdA genoeg talenten zijn. Van Heemst is wel beschikbaar als kandidaat raadslid. Veilinghuis Sotheby's heeft twee stillevens ontdekt van de 17e-eeuwse Nederlandse schilder Adriaan Koorten. De schilderijen waren meer dan een eeuw in het bezit van een Nederlandse familie. Ze lagen in een kast en Sotheby's heeft ze op verzoek van de eigenaar bekeken en vastgesteld dat ze door Adriaan Koorten zijn geschilderd. De stillevers heten aardbeien in een aardewerken kom en persik en twee abrikozen. Ze hebben elk een geschatte waarde van 100 tot 150.000 euro. In december worden ze te koop aangeboden op een veiling van oude meesters. Koorten leefde van ongeveer 1665 tot 1707.